CFM Zandvoort, je hoorde Avicii Wake Me Up. Zeg, zometeen dan zijn we bij je terug voor deel 2 van ZFM Beachmaster. Dan gaan we eens even kijken of mensen een beetje aan het spieken zijn in het leven. Hoort er een klein beetje bij. En eh, we hebben ook nog lekkere platen voor je klaarstaan. Wat dacht je van de nieuwe Ariana Grande? Heeft een hele vette track gemaakt. Beetje Mariah Carey, Jennifer Lopez-achtig, Baby I. En ook Daft Punk One More Time. En Eugene samen met Michael S.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 De VN-veiligheidsraad komt vanavond om 9 uur in spoedzitting bijeen om te praten over de mogelijke aanval met chemische wapens in de Syrische hoofdstad Damascus. Als de berichten waar zijn is het de ernstigste gifgasaanval van de laatste tientallen jaren. VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon is gechoqueerd over de berichten. Diverse landen hebben de VN-inspecteurs die in Syrië zijn gevraagd om onderzoek te doen naar de aanval. De Syrische oppositie zegt dat bij de aanval door het regeringsleger honderden of zelfs duizend doden zijn gevallen. Wikileaks noemt het vonnis tegen de Amerikaanse militair Bradley Manning een strategische overwinning voor klokkenluiders. De organisatie zegt dat Manning binnen negen jaar, als een derde van zijn straf erop zit, een verzoek tot gratie kan indienen. Het vonnis viel aanmerkelijk lager uit dan de eis van 60 jaar. Het Nederlandse steuncomité voor Bradley Manning vindt dat te positief gedacht van Wikileaks. Het comité denkt niet dat Manning in aanmerking komt voor vervroegde vrijlating. De Amerikaanse militair kreeg de celstraf voor het lekken van honderdduizenden geheime documenten van Amerikaanse veiligheidsdiensten. Op het Malieveld in Den Haag demonstreren een paar honderd mensen tegen het bloedvergieten in Egypte. De meeste betogers zijn Turkse Nederlanders. De demonstratie is georganiseerd door de Turkse islamitische organisatie Milikeurus. Die organisatie zegt geen partij te kiezen, maar sommigen hebben wel borden bij zich waarop staat dat de afgezette president Morsi moet worden vrijgelaten. De betogers wilden demonstreren bij de Egyptische ambassade in Den Haag, maar de politie vond dat niet verstandig vanwege het grote aantal demonstranten dat werd verwacht. Het weer. Vannacht en morgen neemt de bewolking toe. Langs de westkust en in het zuidwesten kan wat lichte regen vallen. In de rest van het land blijft het droog. In Zeeland wordt het morgen 20 graden, in Groningen 25. Dit was het NOS Show. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad staat nog een file op de A15 Rotterdam-Gorkum.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 Yes, deel 2 van ZFM Beatmasters met zometeen Jen en Michael S. 106.9 Naar nou, Daft Punk. ZFM. yeah celebration tonight. Celebrate. Don't wait too late. vision. You know we're gonna do it all right uh, tonight. Uh, hey, uh, just feel it.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 Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. One more time. It's got me feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. One more time. Music's feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. One more time. This got me feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. One more time. This got me feeling so free. We're gonna celebrate. Oh, looky here I am burning again. Thought it was real, but your love it was pretend. Oh, looky here, I am walking away. I turn around if you beg, if you beg me to stay. This time I don't think so. I had enough of your romance reflow. Heartbreaker with an ego. You were doing some things that could have been illegal. Makes sense out of nothing at all. You were pretty much evil, but I've got more to say. That's why I'm leaving you. We'll be right back. was only pretend. Oh, looky here, I am walking away. I turn around if you beg, if you beg me to stay. This time I don't think so. I had enough of your romance, sweet flow, heartbreaker with an ego. You were doing some things that could have been illegal. Makes sense out of nothing at all. You were pretty much evil, but I've got more to say. No, I never, never met nobody. trouwens Daft One More Time. We gaan de balans opmaken. We hebben de volgende vraag aan je gesteld. Ik heb gespied tijdens mijn eindexamen. Oh, wat slecht, wat slecht. We gaan de balans opmaken. Eens kijken wat er dankzij jullie binnen is gekomen. Via de mail Terecht Terechtgekomen op plek 4, gelukkig maar. Ik was voor mijn examen al van school gestuurd, joh. Terechtgekomen op plek 3. Zonder spieken had ik mijn examen nooit gehaald en daarvan had ik flink gebouwd. Optie 2. Nee man, spieken is zo fout. Als ik zoiets zou doen, word ik spontaan benauwd. En terechtgekomen op de eerste plek. Af en toe spieken, maar vooral zelf goed geleerd. Zo ben ik afgestudeerd. Dus eh, het grootste gedeelte heeft tijdens het eindexamen toch wel op het blaadje van een ander gekeken hebben we gewoon een heel slechte, <laughs> heel, heel slechte mensen onder de luisteraar. Ah, je doet er niemand kwaad mee. Denk ik. Spieken, doe je daar nou echt iemand kwaad? Ja, misschien als je daardoor een diploma haalt die je niet verdient... en dan de baan van iemand wegkapt die zonder spieken... Ja, ja, ja. Het hoort er ook een beetje bij hoor in het leven. Dank jullie wel voor al die reacties. En als beloning ga ik nu jullie favoriete praat draaien. Van Ariana Grande, Baby I. Baby I got love for thee. So deep inside of me, I don't know what to say. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. I love you more than anything. But the words can't even touch what's in my heart. No, no. When I try to explain it, grande. Baby, baby, ai. <laughs> Haha, ze vindt me grappig. Misschien vindt ze me wel leuk. Ah. Vandaag is alweer aangekondigd het iTunes Festival. Is elk jaar toch wel een dingetje. Dat is in Londen. En eh, daar is 30 dagen lang zijn daar alle grootste artiesten van de wereld. Gaat ook in 2013 weer gegeven worden. Met de namen als Katy Perry, zag ik staan, Justin Timberlake, Icona Pop, Paramore het zijn. Echt, elk jaar wordt er een blik artiesten opengetrokken. En ook elk jaar is er één DJ aanwezig. En eh, dat zijn ook wel de grote namen. En aankomend jaar is dat Avicii. Nou, ik vind dat als, als DJ, als DJ, ik bedoel, ik ben buiten radio-dj ook heel erg fan van mix-dj's. Ik vind de muziek ook echt heel erg te gek. En uh, Avicii, dat kan me wel bekoren. Ik ga wel ervoor zitten. Hij zit de 13 is hij. Ik weet niet precies in welke maand het is. Wat slecht voorbereid dit. Wacht even iTunes Festival. 2013. Het is in de maand september. Dus 13 september is Avicii en eh, Kings of Leon zijn er de 11e. Elton John is er de 12e, ook te gek. De Lumineers de 3e. Ik zie hier nog staan Jake Buck, die is er op de 10e. Justin Timberlake is er dan de 29e. De 28e John Legend. De 30e Katy Perry en Icona Pop. Jessie J is er nog de 23e. Ellie Golding de 22e. Nou, het zijn even een blik artiesten. En Avicii dus als DJ. Elk jaar is er één DJ aanwezig op de 13e. En vorig jaar was die eer aan Kelvin Harris. En die zei het is waanzinnig. Het is echt een dingetje. Ontzettend gaaf. En Kelvin Harris die is zelf ook ontzettend gaaf. Net als zijn muziek. Hij heeft nou een Aya Marar opgedoken. En we kennen er nog niet. Maar nu wel. Want dit is Thinking About You. En wat een plaat is dat Sorry je op CFM Dreaming. En daarvoor Calvin Harris Thinking About You. De cd sterft uit. En dat is op zich eh, een goede ontwikkeling. Hè? Lekker digitaal. Alles bij de hand op je iPhone, iPod, laptop, whatever je hebt. Maar af en toe kan het ook best wel vervelend zijn. De nostalgie van een nieuw cd'tje kopen. Uit het cellofaantje halen die geur van een nieuwe cd. In cd-speler stoppen je Walkman misschien nog wel. Batterijen. En dan lekker nostalgisch de 13 nummers die op die cd stonden helemaal afdraaien. Het eh, kan allemaal niet meer, maar gelukkig hebben wij hier bij CFM... helpen we een beetje de cd alsnog terug te brengen in het leven. Uh, we draaien namelijk hier ook digitaal, tenminste ik. En eh, er staan hier gelukkig twee cd-spelers. Dus dat betekent dat ik dit cd'tje kan afspelen. Ehm, en ik heb het cd'tje van Gavin de Girl bij me. Zo. Zo, even erin doen. Gaan we wel lekker Gavin de Girl spelen, jongens vanaf cd, omdat cd uitsterft. En dat willen we niet. Zo, hoppa. No disc. Oh, zie je, dat is dus gezeik met cd'tjes. Eh, ja, hallo. Hey. No disc. Ja, nee, dat weet ik. Open. Kijk, een cd'tje instoppen. Ja, kijk. Lekkerder. Zo. <clears throat> Dames en heren, ik ga even op de startknop drukken van de cd-speler. Ah, dat voelde fijn. Hoor die disc ronddraaien. Live vanaf CD op CFM Zandvoort bij Beachmasters. Is zit Gavin DeGraaf voor je. And not over you. Dreams, that's where I have to go. To see your beautiful face anymore. I stare at a picture of you and listen to the radio. Hope, hope there's a conversation. We both admit we had it good. But until then, much is understood. And I realize if you ask me how I'm doing. Het kan hoger. Kevin De DeGrawn, net Over You op CFM. Zometeen nu nog Adele en ook de Benga Boys. Het eerste weerupdate. Vanavond en vannacht vrij helder en droog. De minimumtemperaturen liggen tussen de 9 graden in Limburg en 16 op de Waddeneilanden. Morgen wolkenvelder, maar ook wat zon en hooguit een enkele regenbui. Maxima, of de broer eh, of de zus van eh, tussen 20 graden aan de kust en 25 graden in Limburg. Er is nauwelijks wind. Feeling hot, hot, hot. I, I got fire in my pants. You about to burn your hands. Yeah, one. Two. bubble. Wine for your booty hot, hot. Weet je dat het eh, niet de eerste keer is dat de Benga Boys een comeback hebben gedaan? Drie jaar geleden, toen eh, in 2010... Ik weet het nog goed, toen wij in de WK-finale keihard afgingen. Toen ehm, hadden ze ook wat uitgebracht. Dat was deze. Kennen jullie deze? Echt een wanstaltig slechte plaat dit. Gelukkig doen ze het nu beter. We zijn terug met Hot, Hot, Hot. En daarvoor Adele en Turning Tables. Weet je dat Adele die gaat acteren in de film The Secret Service. En is niet de enige naam in die film. Onder andere ook Elton John, David Beckham, Samuel L. Jackson en Colin Firth... die zouden staan voor die film. The Secret Service, volgend jaar komt die uit. En ze willen Adele in een soort van schurkenrol... Eh, zo van, eh, geef nu hier je drugs of anders ga ik op je zitten. We hebben ook een heel groot doek nodig, denk ik. Er waren twee hele flauwe grappen over Adele, excuses daarvoor. Zometeen gaan we eens even kijken voor wie het laatste woord is. Het is namelijk een heel democratisch programma dit. Jij bepaalt het laatste woord. Hoe dat precies zit hoor je zometeen ook. Katy Perry, Nieuwster Raw en Naughty Boy La La La. Binnen een paar tellen op CFM. Eerst gaan we even rocken. Gitaren met Keen. Het is Is It Any Wonder. Wonder, Zometeen is het laatste woord van dit programma voor jou. Jij kan bepalen wat de laatste plaat is die we in dit programma draaien. Ehm, je hebt altijd een keus, helemaal vrij. Stefan.cfmzandvoort.nl Maar, dus altijd één klein dingetje. Ehm, ik heb een veto-recht. En alles wat in die categorie valt, mag je niet aanvragen. En we gaan heel diep. We gaan zoeken heel diep. Dus hou daar rekening mee bij het insturen van jouw laatste woord. Jouw plaat naar stefan.cfmzandvoort.nl En vanavond is het veto Amerika. Mag helemaal niks met Amerika te maken hebben. Dus deze valt bijvoorbeeld af van Light, Want die heet Amerika, dus dat is op zich wel vrij logisch. En andersom geldt het ook, je hebt ook een artiest die heet America. En die zingt over A Horse With No Name. You see, I've been through the desert on a horse with no name. En ehm, deze bijvoorbeeld van Taylor Swift. I Know You Were Trouble. Want Taylor Swift, die is Amerikaans. Mag ook niet. Ik mis nu toch die geit een beetje. <laughs> Of deze van Dido, White Flag. Want de Amerikaanse vlag eh, heeft wit in het. Dus White Flag mag ook niet. dan mag deze ook niet, hè? Empire State of Mind.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 Voor de rest alles aanvragen via stefan.cfmzandvoort.nl. Jouw laatste woord. Hij is zo meteen voor jou. Laat maar weten. Zometeen nog naughty Boy Okafici. En dit is de nieuwe Katy Perry. our collide. I'm gonna drown you out before I lose my mind. Natty Boy samen met Sam Smith, la la la. En daarvoor die ook nog Katy Perry en Het was CFM Beachmasters van 21 augustus 2013 waarin de eerste Steve Jobs scholen zijn geopend, waar met iPads gewerkt wordt in plaats van schoolboeken. Nederlanders allemaal wel een beetje spieken tijdens het eindexamen. Avicii, de grote DJ, is van het iTunes Festival. En Adele die gaat een filmrol spelen. En wij vragen ons af welk doek daar in godsnaam groot genoeg voor is. En tevens hebben we ook weer het laatste woord. We hebben een paar hele leuke suggesties binnengekregen. Maar hoe kan je deze uitzending nou beter uitgaan met Alicia Keys? Alfred vroeg hem aan en krijgt ermee het laatste woord. Dit is Falling.